11 uur. moet bij het RWS Journaal. De 48 gewonden in het ziekenhuis is nog een onbekend aantal in levensgevaar. De drie terroristen zijn door de politie doodgeschoten. Over hun achtergrond is nog niets bekend. Maar ooggetuigen zeggen dat een van de aanvallers dit is voor Allah riep. De aanslag begon gisteravond op de London Bridge... waar de terroristen met een bestelbusje inreden op voorbijgangers. Daarna stapten ze uit en staken in een uitgaansgebied mensen neer. De politie denkt dat de situatie onder controle is, maar de omgeving van de aanslag wordt nog wel doorzocht. De Britse minister van Brexit-zaken heeft gezegd dat de geplande parlementsverkiezingen over vier dagen door moeten gaan. Wel hebben de politieke partijen hun campagne opgeschort. Premier May houdt op dit moment veiligheidsoverleg en komt waarschijnlijk vanmorgen nog met een verklaring. In Turijn zijn meer dan duizend voetbalsupporters gewond geraakt... toen ze op een plein naar de Champions League finale keken... tussen Real Madrid en Juventus. Italiaanse media zeggen dat de meeste mensen lichte verwondingen hebben. Zeven mensen raakten zwaar gewond. Toen er een knal klonk, brak er paniek uit... omdat mensen dachten dat het een bom was, zei een getuige tegen persbureau Reuters. In Bunschoten zoeken vrijwilligers naar het 14-jarige meisje Savannah... dat sinds donderdag wordt vermist. Volgens RTV Utrecht zijn er honderden mensen op de been... die vanaf de rand van het dorp richting Amersfoort lopen... naar de plek waar de fiets van het meisje is gevonden. Onder de vrijwilligers zijn inwoners uit Bunschoten... maar ook veel mensen uit de rest van het land. Ze zoeken vooral in weilanden en sloten. Ook vliegen er twee drones over het gebied. De politie weet van de zoektocht naar Savannah... en houdt contact met de organisatie.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 Ja, welkom bij twee uur van eh, CFM Jazz op de zondagochtend. Eh, mijn naam is Alko Beuving en ik heb het samengesteld en ik mag het ook presenteren. En we begonnen met een, eh, een mooi nummertje van Jimmy Heat en de, de Little Man Big Band. Het nummertje Two Friends. Het twee uur, dan komen er meer big bands voorbij. Maar dat niet alleen. Ik zie ook staan Bob Dylan en ik zie staan... Mitch Woods, Lucas van Marwijk. Nou, kortom, er zit heel veel mooie muziek bij. En ja, misschien ken je dit wel, maar misschien weet je niet meteen wie het is. Luister en geniet, zou ik zeggen. Daarna ga ik er iets over vertellen. One day you turn around and it's summer Next day you turn around and it's fall. And the springs and the winters of a lifetime. Whatever happened to them all? As a man who has always had the wandering ways. Now I'm reaching back for yesterdays till a long forgotten love appears. je het herkent. Ja, het nummer vast wel. September of My Years. Eh, maar het is natuurlijk een schande dat Frank Sinatra bij leven nooit een Nobelprijs heeft gekregen. Hij zong een, eh, nou, meer dan 1400 liedjes in de studio bij elkaar. Maar hij moest het doen met een paar eredoctoraten en een postzegel en de Medal of Freedom. Terwijl Bob Dylan, dat is de zanger die je zojuist hoorde... Eh, ja, naar Zweden toog om zijn Nobelprijs op te halen. Eh, die heeft, die Bob Dylan heeft een eh, ja, cd-box uitgebracht. Triplicate, er zitten drie cd'tjes in. Met muziek van Frank Sinatra. Ongelooflijk mooi, maar waar. Voor de echte Bob Dylan-liefhebber een must. En eh, eigenlijk voor de jazz-liefhebbers eigenlijk ook wel eens leuk om naar te luisteren. Wat staat er nou op? Nou, heel veel Frank Sinatra muziek. En het is natuurlijk een hele bekende LP van Frank Sinatra, September of My Maar daar staat ook het mooie nummer op. Ah, even kijken hoe dit precies heette. Het is een It was a very good year. Prachtige eh, song. Ik weet niet hoeveel uitvoeringen bekend. En ik heb er gewoon een paar uitgezocht die ik eh, zelf zeer de moeite waard vind. En dan begin ik met een nummer van eh, Lee Hazelwood. Ja, wie kent hem nog, Lee Hazelwood? En dat is een vraardige uitvoering. It was a very good year. Met een fantastisch mooi arrangement. Komt van een verzamelaar van Lee Hazelwood. Ook drie cd'tjes uit mijn hoofd dacht ik. Lee Hazelwood Industries heette dat ding. It was a very good year, Lee Hazelwood. een speciale stem. When I was 17 It was a very good year. It was a very good year for small town girls and soft summer nights. We hide from the lights on that old village green when I was seventeen. was 35. It was a very good year. It was a very good year for blue blooded girls of independent means. We'd ride in limousines their chauffeurs would drive when I was 35. the days are short, I'm in the autumn of the year. And now I think of my life as vintage wine from fine old caves, from the brim to the dregs. It poured sweet and clear. It was a very good year. Lee Hazelwood. Bijzondere stem. Eh, het nummer It Was A Very Good Year is een, eh, een lied van Irvin Drake. Er zijn, er zijn, talloze uitvoeringen van. Ik heb de leukste, wat ik zelf de leukste vind uitgezocht. En deze heb, heb ik ertussen gezet vanwege de tekst. Luister goed, want er zit een variatie in de tekst die grappig is. When I was 17 It was a very good year Yeah It was a very good year for small town girls, soft summer nights. Oh, yes. We'd hide from the lights. <laughs> you too, huh? Mm, on the village green. Yeah. When, when we, we, were 17. mm. <laughs> huh. When I was 21. Huh? It was a very good year. Mm. It was a very good year for city girls who lived up the stair. <laughs> With perfumed hair mm. that came undone mm. when I was 21. <laughs> Mm. I don't remember that long ago. <laughs> Oh. How about when you were 63? Oh, that was a year. Mm. Yeah. I broke my hip. Huh? Got to flirt with the nurse all year. Oh. Yeah, well, my third wife left me. Oh, what a terrific year. <laughs> yeah, well, what about when you were 74? Yeah, that was the year my rheumatism came back. Yeah, so did my third wife. <laughs> what a that terrible year. indeed, yeah. Hmm. But now the days are short. I'm in the autumn of the year. Now I think of my life as vintage wine from fine old kegs. Mm. From the brim to the dregs, it poured sweet and clear. It was a very good year. dit vrije eh, nummer kwam natuurlijk uit de Muppet Show. Uh, en Waldorf, de twee bromberen bovenin de box... die altijd hun commentaar leverden op de gebeurtenissen in de Muppet Show. Uh, eh, vrije uitvoering, grappige tekst. En dan kom ik weer bij de band die ik in het begin van het eerste uur al aankondigde. En dat is uh, echt een van mijn favoriete bands. De Gordon Goodwin's Big Fat Band. Een stukje van It Was A Very Good Year in hun uitvoering. 2019. It was a very good year. was a very good year for small town girls and soft summer nights. We'd hide from the lights on the village green when I was 17. When I was 21, it was a very good. Was a very good gift for city girls who lived up the stairs. Oh, oh that perfumed hair. And it came undone when I was twenty. Ja, elke fantastische uitvoering van de Big Fat Band. Maar die komt nog een keertje terug met een fantastisch nummer. Dat bewaar ik voor zo direct. Maar dit is een echte jazz van Eddie Harris. Van zijn cd'tje Mean Greens. Ook mooi. Meer jazz zoals we het kennen. Ja, dit allemaal van de eh, CD eh, Mean Greens. Eddie Harris, eh, tenorsaxofoon en elektrisch piano. Ray Carlington, trompet. Cedar Walden, piano. Ron Carter op de bas op dit nummer. Kortom, zeer fraaie uitvoering ook. Nou, it was a very good year. En laten we hopen dat dat in ieder geval voor dit jaar 2017 gaat gelden. Dan kom ik bij een cd van een iemand die misschien eh, niet zo bekend is in Nederland... maar toch al haar vierde cd gemaakt heeft. En die cd is getiteld Let's Just Be Real. En dat is, gaat om de Texaanse zangeres Laura Tate. Een hele drukke tante, want ze is ook actief als actrice, advocaat en filmproducent. Nou, als je zulke banen erop na kan houden en je kan ook nog cd'tjes maken... dan eh, moet je heel hard werken. En op die cd staan, ik heb lang zitten dubben welk nummer zou kiezen. Er staat een fantastische uitvoering op van het nummer van Tin Lizzy. The Boys Are Back in Town. Een echt jazzy nummer. Ik had niet gedacht dat dat kon. Maar ik heb toch gekozen omdat ik de big band een beetje centraal had in dit uh, tweede uur. Voor een nummer waar een eh, wiegende big band blues te horen valt. Laura Tate, Can't Say No. else could it be? You must be way down on your list. I know I shouldn't let you use me like this. But I'm crazy about you, you little freak. You only call me because you know I'm weak. You call me sweetie when you're sugar. It's. the music? Dat is de grote vraag, maar dat horen we straks. Hier Mitch Wood en his Rockets 88, Jump for Joy, Palm 3, Die. tie. What's that hip cat's alibi? Is he on a square or is he high? Who's that cat with the palm tree tie? Swings in a high ball about half past twelve. Pinstripe suit, garnets and lapel. He's all to reap on a solid groove. Hits the dance floor, goes on and moves. Ladies love his stetson hat. let's He's that big bad daddy-o. Daddy-o. He comes out when the sun goes down. That's when a white tie makes his rounds. Dry martini in his hand. He knows all the cats in the band. He's diving jack, make no mistake. Got plenty jelly roll and lots of cake. The ticket is all flipped for his solid smile. The Chicago roll in his 95. Ladies love his Stetson hat. That's kittens, he's that cat. Ling Chain let's him know he's that big bad daddy Yo, daddy yo, Who's that cat with the palm tree tie? What's that hip cat's alibi? Is he on the square or is

he's got plenty. Cabbage and shakes, not a speck of dirt. Diamond ring, king of swing. Pocket full of money, gets him honey. Black and white Stacy, nothing from Macy's. Don't ask why. Why? He's the cat with the palm tree tie. Ja, het leuke van dit programma is dat je verschillende muziekstijlen door elkaar kan draaien. Twee uur ligt het accent op de big band, maar ik doe af en toe toch ook wat anders tussendoor. En zo kwam ik van de week een eh, cd tegen van Isabella Effenberg, een Duitse volgens mij, of Poolse geloof ik zelfs. En die speelt vibrafoon en die heeft een cd uitgebracht. Isa heet die cd. Ik dacht 2016 of 2017, weet ik niet precies. Maar dat is fantastische muziek. Onder andere dit nummertje, Dokter, Dokter. Isabelle Effenberg. Ik verwacht die eigenlijk wel eh, een de even de komende jaren op het Noordzee Jazz Festival. Dus een echt eh, fantastische eh, formatie, dat trio. En prachtige muziek. Dan kom ik bij iets Nederlands van Merwijk's Music Machine. En die cd heet The Soul of Spanish Harlem. De Soul of Spanish Harlem begint met een Latin soul medley... die de weg opent naar een geschiedenisles van de Latin en jazz grootheid drummer Lucas van Merwijk. En dat is een aardige cd. Hij duikt in de 100-jarige muzikale geschiedenis van de New Yorkse wijk Spanish Harlem. En dit is ook, volgens mij is hij daarmee op tournee geweest met deze show door een aantal theaters. Dit is nummer Spanish Harlem, bekend nummer. mooie muziek van eh, Lucas van Merwerk. Eh, graag wil ik jullie attenderen op eh, de komend weekend. Want dan is in, in Hoofddorp het jazzfestival Meer Jazz gaat van start. Op vrijdag 8 juni begint het volgens mij. volgens mij is het grotendeels gratis. Maar er zijn best goede formaties. Ik zie even op het programma staan. Tim Welvaartstrio, Mathilde Santink. Ik zie Bart Lust Quintet staan. Etcilia Rombly. Kortom, heb je, hou je van live muziek. Eh, ga dan komend weekend zeker... Eh, kijken op de website meer jazz in, of iets bijzet wat je de moeite waard vindt. Maar volgens mij zit er zeker iets bij. Eh, en dan wens ik je veel plezier komend weekend in het uh, hoofddorp bij het Meer Jazz Festival. Eens even kijken wat we op de muziekrol hebben staan. Jeff Ruppert en Dirty Martin van de cd Save Your Love For Me. Het hele bekende nummer van Desfinado's. Even kijken, waar heb ik hem hier? Heel, dat kent iedereen. zegt dat eh, twee uur wat meer big bands centraal zouden staan. En dat heb ik deze keer gekozen voor Curtis Stiggers en de Danish Radio Big Band. Die heeft een cd uitgebracht, One for the Road, 2017, nieuwe cd, My Kind of Town. in a town like this. So may I say to each of you most gratefully, as I throw each one of you a kiss. This is my people who smile at you. And each time I roam Chicago is calling me home. Chicago is, and why I just grin like a clown. It's my kind of town. Oh. Yeah. Oh, get up there. Kind of Town. Kunnen we dat als dus ook zeggen? My Kind of Town over Zandvoort? Misschien wel, hè? Uh, eens even kijken wat ik eh, nog meer heb. Oh ja, ik eh, zie nog één leuk nummer staan. Het, nummertje heet Uncertain Weather. Dat is het misschien vandaag wel. Alhoewel, ik zie weer een blauwe lucht. En volgens de voorspellingen zou het hier in Zandvoort zonnig blijven. Dus misschien is het wel heel vast weer. Het wordt in ieder geval gezongen door Na, Sun, Na Jung Sung. van haar cd Same Girl. Uncertain Weather. 钱。 Eh, Uncertain Weather. Maar ik had je beloofd Gordon uh, Goodwin's Big Fat Band... er nog eentje van te draaien. En dat heb ik gekozen voor deze. Sing, sang, sung. Nou, als je dit hoort kan je niet stil blijven zitten, zou ik zeggen. je hebt geluisterd naar de eh, CFM Jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Elke Beuving. En we hebben weer van alle soorten gedraaid. We hebben stilgestaan bij It Was A Very Good Year. We hebben heel veel big bands gedraaid. En tot slot natuurlijk weer eh, deze band. Gordon Goodwind, Big Fat Band. En ik kan je adviseren, kijk eens op YouTube. Want er zijn heel veel prachtige filmpjes van deze band op. Ik zou zeggen, maak er een mooie eerste Pinksterdag van. En morgen een tweede. Geniet een beetje van het mooie weer. En luister naar mooie muziek